Gert Kluk met het NOS Journaal. Bij wedstrijden van de Premier League zijn vanaf oktober misschien alleen nog volledig gevaccineerde fans welkom. De Britse regering overweegt die maatregel voor het voetbal, maar ook voor andere evenementen met meer dan 20.000 toeschouwers. Britse media schrijven dat de regering in overleg is met de Premier League clubs over de vaccinatie-eis. En die gaat misschien ook gelden voor wedstrijden in lagere divisies. Delen van België zijn gisteravond opnieuw getroffen door zware regenval, onweer en bliksem. In de stad Dinan viel in korte tijd zoveel regen dat er auto's door de straten dreven. Voor zover bekend is er alleen materiële schade. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. In Nederland was er minder overlast door de regen. In Zeeland stonden hier en daar straten blank. In West-Brabant liepen kelders onder. In Afghanistan geldt voorlopig een avondklok. Het is een van de maatregelen die de opmars van de Taliban moeten vertragen. In 31 van de 34 provincies mogen mensen tussen 10 uur s avonds en 4 uur s ochtends niet meer naar buiten. Nu de buitenlandse troepen praktisch allemaal weg zijn... zijn de Taliban bezig aan een snelle opmars. Ze ontmoeten weinig tegenstand. De helft van het land zouden ze inmiddels onder controle hebben. De Amerikaanse R&B-zanger R. Kelly wordt nu ook beschuldigd van seksueel misbruik van een jongen van 17. Hij zou seks met hem hebben gehad na een ontmoeting in de McDonald's. Hij zit al vast de beschuldiging van seksueel misbruik van vrouwen en meisjes. In augustus begint het proces tegen hem. Een sneeuwpanter in de Amerikaanse dierentuin heeft corona. Verzorgers van de San Diego Zoo merkten een loopneus en een hoesje op bij de panter. Hierna test het 9 jaar oude mannetje positief. Drie andere partners in hetzelfde verblijf gaan in quarantaine. De dierentuin in Californië heeft meerdere dieren ingeënt... met experimentele coronavaccins voor dieren... maar de sneeuwpanter was daar niet bij. Het weer, is flinke zonnige periode. Later vanochtend ontstaan er stapelwolken... die in de loop van de dag uitgroeien tot buien. kunnen stevige buien zijn met hagel, onweer en windstoten. Het wordt ongeveer 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden op de 9 Amstelveen richting Alkmaar... bij knoop het Rotterpolderplein 4 kilometer langzaam rijdend verkeer.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 ZFM's antwoord. 106.9 FM. 1, 2, 1, 2, 3. my la camisa small. Como la dieta keto, por si me controlo y me quedo quieto. Aunque quiero comerte todo eso completo. De ese culo me volví un teco. Eh. Micro, dosis, rola, oxi.